Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven willen een vaccinatieplicht voor hun personeel. Bij Google gaat die verplichting de komende weken al in. Eerst alleen in Amerika, later ook in andere landen. Ook Facebook wil dat medewerkers zijn ingeënt voor ze naar kantoor komen. Het social media bedrijf verwacht in september de werkvloer weer voor de helft gevuld te hebben. Netflix gaat vaccinaties eisen van acteurs en ander personeel die aan producties in de VS werken. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Het noorden van Italië is getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenbuien. In de regio Lombardije is in drie provincies de noodtoestand uitgeroepen. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Gisteren ging het al mis rond het Como-meer, maar de brandweer ruim 100 keer moest uitrukken. Straten raakten geblokkeerd en mensen kwamen vast te zitten in hun huis. Morgen wordt opnieuw noodweer verwacht in het noorden van Italië. De 14-jarige Frederik uit Amstelveen wordt bedolven onder kaartjes en pakketjes. Uit het hele land komen steunbetuigingen voor haar. Afgelopen maandagmiddag werd Frederik in elkaar geslagen... toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Sliep onder meer een gebroken neus en een kneuzing in haar kaak op. Gisteren hield de politie een jongen van 14 aan uit Amstelveen voor die mishandeling. Maar mogelijk zijn er meer minderjarigen bij betrokken. PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De club uit Eindhoven won in Turkije met 2-1 van Galatasaray. Vorige week wist PSV de eerste wedstrijd tegen Galatasaray thuis met 5-1 te winnen. In de volgende ronde treffen de Eindhovenaren het Deense Midtjylland. Het weer, vannacht nog lokaal kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden.